Betula, which means the virgin, uh, Betula in Hebrew, has had a has had drawn in her hand five branches. Dus voor Jazzy, gedurende Jazzy jaren heeft dus deze uh, eh, op, optrekking van de Betula, dus de maag, uh, zie je haar met vijf uh, takken in haar hand. Why five branches? There's only one star there. The name of the star in Hebrew is Tzemach. Dus de, de naam van die ster in het Hebreeuws is Tzemach. Everyone say Tzemach. Tzemach. The word Tzemach is used five times in the prophets. Dus de, het woord Tzemach wordt in de profeten vijf keer gebruikt. Every time it is translated, at least in the English, with all capital letters, branch. Dus en elke keer is het in de eh, Engelse vertaling vertaald met uh, hoofdletters uh, tak. It's always translated branch because the rabbis knew it is speaking of the Messiah in his five roles. Dus het werd altijd door de rabbijnen vertaald als takken, omdat de rabbijnen wisten dat het over de Messias sprak in zijn vijf rollen. That's why we have five gospels in the New Testament. Daarom hebben we vijf evangelieën in het Nieuwe Testament. Because it is showing each one of the five roles of the Messiah. Want die tonen elk van de vijf rollen van de Messias in the Evangelium. If I want to, let's say that the picture of the Last Supper is representative of Yeshua's life and ministry. Dus als we zouden zeggen dat het beeld van dat uh, laatste avondmaal uh, dus eh, representatief is voor Yeshua's bediening. I want you to have a copy of this. Dan wil ik dat je daar een, een kopie van hebt. And so I have to separate it into its four printable colors. En dan moet ik dat dus euh, afscheiden in zijn vier drukbare uh, kleuren. Cayenne, magenta, yellow and black. Ja. Close enough. Ja. Okay. Now, I have a registration mark on each one of these. Dus ik heb een registratieteken op elk daarvan. Because I'm going to have to run it through the printer four different times to lay down these four different colors. Dus ik moet het vier keer door de printer laten gaan om dus die vier verschillende kleuren uh, vast te leggen. And when it all comes out at the end, en als het er op het einde allemaal uitkomt, you are going to have a full color picture. Dan ga je een volledig gekleurd beeld hebben. You take out one of those colors and you're missing the picture. En als je daar één van die kleuren uitneemt, dan mis je mis het beeld. Now, Matthew, Mark, Luke and John give us Yeshua's life and ministry. Dus uh, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes geven ons een totaalbeeld van de bediening van Yeshua. One gospel does not give you the whole picture. Dus één evangelie geeft je niet het hele beeld. And so now We run it through four times and we get Yeshua's life and ministry. Dus als we er nu vier keer hebben doorgelopen, dan hebben we de volledige uh, bediening van Yeshua. But there's one gospel left. Maar er blijft nog één evangelie over. It's the gospel of the revelation of Yeshua Messiah as the righteous judge who rules the earth. Dat is het evangelie van Yeshua de rechtvaardige rechter die zal heersen en regeren over de wereld. And there's the book of Revelation. En hier is het boek Openbaringen. The fifth gospel. Het vijfde evangelie. When he returns, he's going to turn the world upside down, and this picture will look fine. En als hij terugkomt, dan zal hij de wereld op zijn kop zetten en dan zal dit beeld Heel goed uitziet. See, I call Revelation the fifth gospel because it's good news to those who love his coming. Dus eh, ik noem het eh, boek Openbaringen het vijfde evangelie, want het is het goede nieuws voor degenen die weten dat hij zal komen. Bad news for the rest of the world. En slecht nieuws voor de rest van de wereld. I have uh, some uh, hard news to break to you. Ik heb een heel slecht nieuws dat ik jullie moet vertellen. The Pope is a nut. the pause is a For the first 300 years, every church historian said Yeshua's ministry was about one year. Dus in, in al deze jaren werd er gezegd dat de bediening van Yeshua over één jaar liep. There is not one dissenting opinion voiced for over 300 years. Er is geen enkele stem die daar tegenin gegaan is eh, gedurende meer dan 300 jaar. But you were all raised on a very dark continent. Maar jullie zijn allemaal opgegroeid eh, eh, op een heel donker verbond. And ah, then, oh, nee, nee, landgedeelte, continent. Nobody on the planet has ever been able to prove a three and a half year ministry. There is niemand op deze planeet die ooit in staat is geweest om te bewijzen dat zijn bediening drie en half jaar heeft geduurd. Any attempt to do so completely destroys any possibility of putting the gospels together. Elke It's nonsense. Poging om dat te doen vernietigt compleet uh, alle mogelijkheid om de, om de evangelie samen te brengen. Given enough time, I am going to show you that Yeshua's ministry is the second layer of Daniel's prophecy. Als mij genoeg tijd gegeven wordt, dan ga ik u tonen dat de bediening van Yeshua de tweede laag van de profetie van Daniel is. But I'm not going to take the time to read the whole thing to you right now. Maar ik ga niet de tijd hebben om het hele ding uh, voor jullie te lezen But it's going to take 77s to accomplish all that the angel Gabriel states. Maar het neemt uh, eh, 70 keer 70 om alles uh, vast te leggen wat engel Gabriel heeft gezegd. Okay. We're going to go past all this and I'm going to show you uh, first of all, the prophecy is divided up this way: seventy sevens to do everything. Dus de profetie is zo verdeeld, 70 keren 7 om alles te doen. And then there is seven sevens. En dan zijn er 7 zevens. 62 sevens. 62 sevens. After 62 sevens. En na 62 sevens. One seven. 1 zeven and in the midst of seven. En in de helft van de zeven. Put yourself in Daniel's shoes. Nou, plaats jezelf in de schoenen van Daniel. Daniel tries to figure this out and he makes himself physically ill. Dus Daniel probeert dit te begrijpen en hij maakt zichzelf er ziek door. The angel has to come back down from heaven and tell him to get a life. Dus de engel moet terug vanuit de hemel komen en om hem te zeggen van This God is, this is not for you to figure out. You're going to be dead and in the grave, so go fly fishing. <laughs> dus probeer dit niet uit te, uit te zoeken. Uh, je gaat dood en in het graf zijn gaan vliegen vissen. Now here's a chart, and you have one, don't you? Yeah. En I have this chart. hier is een kaart en, okay. en, en de meeste van jullie hebben die. This chart is really three or one meter by four meters. Dus deze kaart is in realiteit 3 op 4 meter. You might have the smaller one. Ja, Two foot by Okay. I have the big one. Did you? <laughs> no, mine is no, mine is not four meters. No, no, right. Okay. <laughs> Very good. Okay. Now I'm going to show you about what this chart is. Nu ga ik je tonen waar deze kaart over gaat. This is Yeshua's ministry. Dit is de bediening van Yeshua. This is the day he is baptized by John in the Jordan. Dit is de dag dat hij door Johannes in de Jordaan gedoopt is. John said, I am baptizing with water for repentance. Johannes zegt, ik doop met water voor, tot berouw. One coming after me will baptize with the Holy Spirit and with fire. Dus degene die na mij komt zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. John chapter 4 said that Yeshua didn't baptize anyone himself, only his disciples baptized. Dus Eh, Johannes 4 zegt dat Yeshua niemand zelf doopte, dat alleen zijn volgelingen doopte. From the day Yeshua was baptized until the day he baptized with the Holy Spirit is exactly 490 days, 70 weeks exactly. Dus van de dag dat hij gedoopt werd door Johannes de Doper tot op de dag dat hij doopte met de Heilige Geest zijn precies 490 dagen de 70 maal 70. This is the second of three layers of Daniel's prophecy. Dit is dus de tweede van drie lagen van uh, Daniel's profetie. Now what I'm about to show you, I did not make up, nor could I possibly have made it up. Dus wat ik u nu ga tonen heb ik zelf niet uitgevonden, nog bestaat er een mogelijkheid This is the result of spending over 30 years working on the chronological gospel and restoring the calendar. Dit is het, uh, het resultaat van gedurende 30 jaar te werken aan de chronologie van de evangelie en de kalenders te herstellen. Once the calendar was restored, then we were able to just see what had been there for 2000 years and not anyone could have imagined it before. Dus eens de kalender hersteld was, konden we zien wat er dus gebeurd was in de voorbije 2000 jaar en niemand had dat dus ooit anders kunnen zien. That means that this prophecy is for this generation alone. Dat betekent dat deze profetie alleen voor deze generatie is. That's why I'll not be satisfied until the whole continent understands this. Dus daarom ga ik niet bevredigd zijn voor alleen het hele continent dit begrijpt. I'm going to show you a chunk of this so you know what I'm talking about. Dus ik ga je daar een stuk van tonen zodat je weet waarover ik het heb. This bottom line is the Julian calendar. Dus die onderste lijn is de kalender, de Julian kalender. Okay. This top line are the days of the week. Dus die bovenste lijn zijn de dagen van de week. May 1st, 27 of the Common Era was Thursday. Dus de 1 mei uh, eh, 27 van het, eh, eh, de, onze tijdsberekening was op een dinsdag, de, donderdag. How sure of, of that am I? Hoe zeker ben ik daarvan? NASA says it's accurate to one ten millionth of a day. There is no question. Dus NASA zegt dat het correct is tot op 1 miljoenste van een dag. Dus dat er geen vraag over is. On this line, on these lines are over 2,000 blocks of information. Op deze lijn zijn meer dan 2000 blokken van informatie. Excuse me, that's 1500. I changed it. Sorry, 1500. Okay. Now this line is the one that took over 30 years to find. Dus die lijn heeft mij meer dan 30 jaar gekocht, gekost om die te vinden. Your copy is better than this old thing. Because now I have an icon for the first sliver of the new moon. Want nu heb ik een icoon voor de eerste sliver van de nieuwe maan. Expressing in a hundredth of a percent how much was illuminated. Of dat uitdrukt tot op een honderdste van een procent hoeveel er verlicht was. And how many hundreds of a degree above the horizon it was five minutes after sunset from Jerusalem. En hoeveel eh, graden boven de horizon het was vijf minuten na de zon was ondergegaan. Nobody can see that type of precision. Niemand kan dat uh, tijd van type van precisie zien. I'm just proving how anal retentive I can be if I want to be. <laughs> dus ik wil Or is there another way of saying that? Okay. <laughs> anyway, <laughs> ik wil okay. alleen maar mee antwoorden. Precise, dus- dus- precise. Dus okay. slim en precies dat ik eigenlijk okay. So now we know 20 uh, at sundown 24 April. Dus we weten bij zonsondergang op de 24 april. 27 of the common era. De 27ste van onze tijdrekening. Was a Friday. Dat was een vrijdag. And when the sun set, the first sliver of the moon was seen in its Aviv 1. Dus als de zon onderging, was de eerste sliver van de nieuwe maan gezien. En het was dus de eerste van Aviv. And also on your chart, it shows exactly what minute the vernal equinox occurred that year. En op zijn kaart kan je ook zien welke minuut het, toen was. And from all of our records of watching the Aviv for years, we know the barley would have been Aviv at this time. En van al de verslagen die we hebben van overal die jaren, weten we dat de barley Aviv was op die tijd. Now we're going to start with the Gospels. Ready? Nu A lot of what we learn, we have to reverse engineer, and I'll show you how that works in a minute. Dus okay? Eh, heel veel van wat we leerden, moeten we even terugschroeven. En ik zal je tonen hoe these color bars represent the different Gospels Matthew, Mark, and Luke, and the blue is John. Dus deze kleurband, eh, eh, die vertegenwoordigt de verschillende evangeliën, dus Matthäus, Marcus en Lucas, en de blauwe is van Johannes. These are the time frames that these gospels cover, the exact days that these gospels cover. En dat zijn de precieze tijdsbestekken die deze evangelie beslagen. Okay. Matthew, Mark en Luke all record the day that Yeshua was baptized. Dus Matthäus, Markus en Lucas beschrijven alle drie de dag waarop Yeshua gedoopt werd. John saw the spirit in the form of a dove remain on him. Dus Johannes zag dus de geest onder de vorm van een duif die op hem bleef. He heard a voice that said, This is my beloved son in whom I'm well pleased. Dus hij hoorde een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon eh, in wie ik wel gevallen heb. And when Yeshua came up out of the water, it says he was immediately driven into the wilderness for 40 days and 40 nights. En toen Yeshua uit het water kwam, ging, uh, werd hij onmiddellijk in de woestijn gedreven voor 40 dagen en 40 nachten. After the 40 days and 40 nights, he hungered. Na de 40 dagen en 40 nachten had hij honger. And Satan came to him and tempted him. En Satan kwam eh, en, en probeerde hem te verleiden. This is day 41. Dat is dag 41. This is the day that the Gospel of John begins. En dat is de dag waarop het evangelie van Johannes begint. Now let me ask you, were Matthew, Mark, Luke and John all with them for the 40 days and for the temptation? En laat me nu vragen waar Matthäus en Marcus en Lucas waren met hem uh, voor die 40 dagen dat hij in de woestijn was. Matthew is going to be a toll booth collector until the ninth chapter of Matthew. Dus uh, Matthäus zou een, een eh, ontvanger van uh, een, een, belastingontvanger zijn tot, tot, tot wat? Tot aan het negende hoofdstuk. They were not eyewitnesses, but they recorded the eyewitness who was Yeshua. Dus zij waren geen ooggetuigen, maar zij maakten een verslag van de ooggetuige die Yeshua was. Now, on the day that Yeshua is being tempted, this is where the Gospel of John begins. Everyone dus turn. Op de dag dat uh, Yeshua dus uh, uh, probeert verleid wordt door de Satan, dat is de dag dus dat het evangelie van Johannes begint. The first chapter, verse 19. Dus het eerste hoofdstuk, vers 19. This is the record of John. This is speaking of the Baptist, dus, Johannes ben Zachariah. Dit is het verslag van Johannes en dat spreekt dus over Johannes de Doper. This is the testimony that he gave to the Jews who sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who are you? Dus dit is het verslag dat uh, uh, zegt van eh, priesters en levieten van Jeruzalem die hem opdragen van te vragen wie ben je? You want to identify the term the Jews in the Gospel of John from beginning to end? Dus uh, je, je kan de term Joden niet identificeren. Uh, sorry. Aren't, aren't the priests and Levites Jews. Zijn de priesters en de levieten geen Joden? And so why does it say the Jews sent the priests and Levites? En waarom zegt het dan dus de Joden zonder de priesters en de levieten? Look ahead, verse 24. Le kijk verder naar vers 24. And they which were sent were sent from the Pharisees. En zij die gezonden waren, waren gezonden door de Farizeeën. The Pharisees controlled the Sanhedrin. Dus de Farizeeën ze controleerden het Sanhedrin. But they don't run the temple. Maar zij, zij uh, leidden de tempel niet. And so these Pharisees sent Levites and Kohanim to John to say, "Who are you?" En dus deze Farizeeën zenden levieten en priesters naar Johannes om en dragen hem op te vragen: Wie ben jij? Are you the Messiah? Ben jij de Messias? Said no. En hij zegt nee. Are you the prophet of whom Moses spoke that we must listen to? Ben jij de profeet waarover Moses sprak, waarnaar we moesten luisteren? He said no. En hij zei nee. And then he said that I am preparing the way for en, someone whose shoes I'm not worthy to unloose the latch. En dan zegt hij, ik bereid de weg voor voor iemand waarvoor ik niet waardig ben om zijn eh, schoenen te eh, knopen, dus veters te knopen. Vers 29. Vers 29. The next day. De volgende dag. The next day after he gave his testimony to the Levites and Kohanim sent from the Pharisees. Dus de dag nadat hij zijn getuigenis gegeven heeft aan de priesters en de levieten die door de fariseeën gezonden waren. Johannes saw Yeshua coming to him. Zag Johannes Yeshua naar hem toe komen. And he said, Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world. En hij zei, kijk, de, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. This is the day after Yeshua's temptation. Dat is de dag na de, de testing of de verleiding van Yeshua. He is now coming out of the wilderness. Hij komt nu uit de wildernis. And John says, there he is. En Johannes zegt, daar is hij. Sorry. This is the one I was telling you about. This is this, hij is degene waarover ik jullie sprak. And he again said, This is the one that I saw the Spirit in the form of a dove come and remain on him. And then I heard a voice from heaven This is my beloved Son. This is the one. Dus dat is degene die ik uit de hemel zag nederdalen in de vorm van een duif. En, waarvan ik een, en dan hoorde ik een stem uit de hemel die zei: Dit is mijn geliefde zoon waarin ik welbehagen heb. Vers 34. Vers 34. I testify, this is the Son of God, right here. Ik getuig nu, dit is de Zoon van God, hier en nu. Vers 35 vers 35. Again the next day. De daaropvolgende dag. John is standing there with two of his disciples, Andrew and John. Dus staat Johannes daar met twee van zijn eh, volgelingen, Andreas en Johannes. Except we're not going to find out it's John until the last four verses of the entire book. Ten, behalve dat we niet gaan uitvinden wie Johannes is tot aan de laatste vier versen van het hele boek. And he's going to again say, Behold, the Lamb of God which takes away the sin of the world. En hij gaat weer zeggen, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. And then we are told what Andrew and John do. En dan wordt ons verteld wat Andreas en Johannes doen. Andrew went and found his brother Shimon. Uh, Andreas loopt naar zijn broer Shimon. We found the Messiah. We hebben de Messias gevonden. Come and see. Kom zien. And they brought Shimon over. En ze brachten Shimon mee. And Yeshua said, I'm going to call you Rocky. <laughs> en Yeshua zegt, ik ga jou Rocky noemen. Petros. Nee, Peters. Rocky. Okay. Nee, Peters. And it's late, about the 10th hour. En het is laat, ongeveer tiende uur. Uh, and so they stayed with them that night. And dus bleven ze die nacht bij hem. Verse 43. Vers 34. The day following. 43. The day following. De daaropvolgende dag. We are given a day by day account of what is going on. Wordt ons een, een dag aan dag verslag gegeven van wat er gebeurt. You just don't get to see it if you read two verses and say, May the Lord have the blessing to the reading of His holy word, Amen. <laughs> Dat ga je niet zien als je dus op die manier leest. Now we're going to take an offering to release the anointing. En nu gaan we dus een offer opnemen om de salving eh, vrij te zetten. Halleluja. <laughs> the day following They went up to the Galilee. They found Philip, a fisherman from their own village. Daar vinden ze een visser van hun eigen dorp. He's from Bethsaida. Hij is van Bethsaida. The mikvah, we are told where that takes place, it's just south of the Sea of Galilee. Dus de mikvah waar dat plaatsvindt is ten zuiden van de, het meer van Galilea. Fishermen fish all night. Vissers and they quit in the morning when the sun comes up and the fish can see their nets. Dus, uh, en ze vissen tot morgens de zon opkomt en de vissen hun netten kunnen zien. They join themselves to Philip and go up to Bethsaida. En dan sluiten ze zich af bij Philip en dan gaan ze naar uh, uh, Bethsaida. How many have been there? Northeast corner of the Sea of Galilee. Dus noordoost uh, van de meer van Galilea. Philip found his good friend. What's his name? Philippus vindt zijn goede vriend. Wat is zijn naam? 45 Nathaniel. Nathaniel. Nathaniel, vers 45. Nathaniel then recognizes that he is the Messiah. En dan Nathaniel realiseert zich dat, hij, dat deze man de Messias is. Chapter 2. Hoofdstuk Vers 1. The third day there was a marriage in Cana of Galilee. De derde dag was er een huwelijk in, in Cana in, in Galilea. Ha, here we are. Behold the Lamb of God. Zie het lam van God. Aviv one. De eerste van Aviv. The next day, James and John are there. De volgende dag zijn uh, Jacobus en eh, Johannes daar. Behold the Lamb of God, this is the one. Zie het lam van God, hij is de, deze. They spend the night with them. En ze brengen de nacht met hem door. The next day, Philip and Nathaniel, both of them, one day. De, de volgende dag, Philippus en Nathaniel, beide één dag. Then it's the third day, Yom Shlishi. Dan is het de derde dag, Yom Shlishi. The third day of the week, it's Cana of Galilee. De derde dag van de week is uh, de dag van Galilee. There is no grass growing under his feet. He's moving. Daar is geen gras dat onder zijn voeten groeit. Hij gaat steeds door. The disciples forbidden from watching any more television. Dus de, de, de, de, volgelingen worden verboden van, hem, van nog meer televisie te kijken. They go to Cana and there is a Pharisee wedding. Ze gaan naar Canaan en daar is een huwelijk eh, bij de fariseeën. How do we know it's a Pharisee wedding? Hoe weten we dat het een farisees How do we know it's the head rabbi of Cana who is the master of ceremonies? Hoe weten we dat het de eh, hoofdrabbijn eh, van Canaan is die de, uh, de hofmeester is? Maar... First of all, we know it's a religious wedding. Ten eerste, eerst en vooral weten we dat een religieuze Yeshua with his disciples, his mother is there. Want als Yeshua daar met zijn volgelingen aankomt, is zijn moeder daar. His mother has an official capacity there. En, en zijn moeder heeft daar een officiële taak. Yeshua's mother can tell the servants what to do de moeder van Yeshua kan aan de dienaren zeggen wat ze moeten doen. But she has to tell the servants to do what Yeshua says to do. Maar zij moet aan de dienaren zeggen dat ze moeten doen wat Yeshua zegt dat ze moeten doen. He gets there, they ran out of wine. En dan gratis ze daar zonder wijn. Typical religious wedding. Everyone wants to party, nobody wants to pay. <laughs> Een typisch religieus eh, huwelijk. En wil, eh, iedereen wil deelnemen aan het feest, maar niemand wil betalen. However, verse 6. De, dan uh, vers, 6. There were sitting there six water pots of stone after the manner of the purifying of the Jews. En daar stonden zes stenen potten. Uh, dus die, daar stonden voor de, de manieren uh, om de Joden te zuiveren, te reinigen. Someone very quickly find in the Torah where it talks about the stone water pots that are used for purification. Dus laat iemand straf in de, in de, in de Torah vinden waar staat dat <laughs> dat er eh, eh, stenen waterspotten moeten gebruikt worden voor de zuivering van de It's not there. Dat staat dus in twee. Where do you find it? Nou, in the Talmud, exactly. Dat is alleen maar te vinden in de Talmud, dus niet in de Bijbel. I can't tell you the whole story. Ik kan je het hele verhaal niet vertellen. But Yeshua has those servants defile those stone water pots. Dus maar Yeshua laat deze dienaren deze stenen waterpotten ontheiligen of bevuilen. When he has the servants get a dipper and take it to the rabbi. Dus als hij de, de, de dienaren daar laat indippen en dan naar de rabbijn brengt. If that rabbi knew where that water came from, he would have come completely unglued. <laughs> als die rabbijn had geweten waar dat water kwam, dan kwam, dan had hij helemaal geraakt. But you would never know it unless you know the specifications in the Talmud. Maar dat zou je nooit weten tenzij je de specificaties in de Talmud kent. That's why it's absolutely essential to understand rabbinic Pharisee law to understand what the conflict is between Yeshua and the Pharisees. Ja. Daarom is het zo belangrijk te, te weten wat rabbijnse wet is om het conflict tussen Yeshua en de Farizeeën te begrijpen. They have added hundreds, no, thousands of commandments. They have negated hundreds of commandments. Eh, no. That's not true. <laughs> There are not that many commandments. Er the commandments are not that hard and they're not grievous. Dus de, de geboden zijn niet zo moeilijk en ze zijn niet waar. The commandments are like solid gold and they are sweeter than honey. So get your head straight. Geboden zijn als zuiver goud en ze zijn zoeter dan wijn. If you think the the revelation of the Almighty to his people is grievous, you need to get slapped. Als je denkt dat de openbaring van de Almachtige uh, dus u, u zal uh, doen, doen afzien, dan verdien je een klap. So while the organist plays, anyone that wants to get slapped, please come forward. Als er iemand een, een, een klap wil krijgen, kom dan naar voren. Okay, so after the wedding, natuurlijk, they go down to Capernaum. Gaan ze naar Capernaum? For not many days. Voor niet veel dagen. That's verse 12. Dat is Why not? Waarom why, niet? do, why do they not go to the beach for a couple of weeks? Waarom gaan ze niet voor een paar weken naar het strand? Someone read verse 13. Passover is coming up. Omdat dus het Pesach nadert. This year, the 14th day of the month. Dit jaar, op de 14e dag van de maand. When the Passover lambs are sacrificed. Wanneer de Pesachlammeren geofferd worden. It's Friday. Is het vrijdag. If you want a Good Friday, here, you got one. when the sun sets, for, and it is the high Sabbath that begins the feast, it's also the weekly Sabbath. Dus als de zon ondergaat en het, en het feest begint, is het ook de wekelijkse Shabbat. When the sun sets at the end of the weekly Sabbath, it's the day of first fruits. Als de zon ondergaat op de wekelijkse Shabbat, is het ook de eerste dag van de eerstelingen. John, chapter 3, Nicodemus comes to Yeshua by night. Dus in eh, Johannes 2 komt Nicodemus naar Yeshua in de nacht. He is the first fruits, the first believer from the Pharisees. Hij is de eersteling, de eerste gelovige van de Farizeeën. Now after the feast of unleavened bread. Na het feest van ongezuurde broden. Yeshua is baptizing around Judea, just outside of eh, Jerusalem. And then, chapter 4, verse 1. And then, 4, vers 1. When Yeshua finds out that the Pharisees now know that he's making more disciples than John. Als de Farizeeën ondervinden dat hij nog meer volgelingen maakt dan Johannes he leaves Judea and goes into the Galilee. Verlaat hij Judea en gaat naar Galilea. But he has to go through Shomron, through the Samaria. Maar hij moet door, door wat? Door he has to go through Samaria. Maar hij moet door Samaria gaan. Okay, 18 hours walking time north of Jerusalem is the village of Shem. Dus 18 uur uh, stappen ten noorden van Jeruzalem is de stad uh, Shechem. This is at the base of Mount Gerizim, where the Samaritans have built their temple. Dus en dat is aan de voet van de berg Gerizim, waar dat de eh, eh, Samaritanen hun tempel gebouwd hebben. Yeshua sends his disciples in to get some food in the village. Dus en Yeshua stuurt zijn volgelingen uit om voedsel te verzamelen in de dorpen. He stays at the well that Jacob made and a Samaritan woman comes. Hij blijft bij de bron waar de, die ja, of bij de waterput die Jacob gemaakt heeft en daar komt de Samaritaanse vrouw hem tegen. Yeshua said, "Give me some water, please." En Yeshua zegt: "Geef me alsjeblieft wat water." And she says, You're a Jew and you're asking me of some water. En ze zegt, jij bent een Jood en je vraagt mij om water. The Jews don't have any dealings with the Jews. Uh, uh, the Jews have no dealings with us. De Joden hebben met ons niks te maken. And now you want water from me. En nu wil jij van mij water? Well, you could ask, you could ask water of me, and I would have given you living water. En uh, hij zegt, ja, ik kan water van mij vragen en ik zal je levend water geven. This long conversation takes place. En die lang, dat lang gesprek vindt daar plaats. And finally he says. En tenslotte zegt hij. You've had five husbands. The man you're now with is not even your husband. Je hebt vijf mannen en de man waarmee je nu bent is zelfs je echtgenoot niet. That is shorthand for what she is going to later report. Dat is in kort samengevat wat zij later gaat doorvertellen. He told me everything I ever did. Dat is alles wat ik ooit gedaan heb. Hij heeft mij alles verteld wat ik ooit gedaan heb. When he told her everything she did in her whole lifetime. Als hij haar vertelde alles wat ze in haar hele leven gedaan heeft. Her whole attitude changed. Veranderde haar hele houding. Sir, I perceive that you're a prophet. En dan zei ze, Heer, ik zie dat jij een profeet bent. And now she asked the question, the age-old question that had plagued and started the fight between the Jews and the Samaritans to begin with. En nu stelt zij de vraag, dus de eeuwenoude vraag die om te beginnen dus het gevecht tussen de Samaritanen en de en de fariseeën in gang zetten. And I had no idea what it was until the day I spent the Feast of Tabernacles with the high priest of the Samaritans 10 years ago. Dus en ik had geen idee wat dat betekende tot ik tien jaar geleden het feest van Tabernakels doorbracht met de hoge priester van Samaria. I was handed a handwritten Torah in a book about this size. Dus mij werd een eh, handgeschreven Torah Overhandigd in een boek die ongeveer dat formaat had. Went to Exodus. Ik ging naar Exodus. The Ten Commandments. De tien geboden. And uh, Bruce, who was familiar with ancient Paleo Hebrew, and Bruce, the uh, uh, Paleo uh, Hebreeuws kende, sat there and began to read. Die zat daar en begon te lezen. Came to the tenth commandment. En ik kwam aan het tiende gebod. Thou shalt worship on Mount Gerizim. <laughs> Um, Turns out there are 237 variations from the Samaritan text to the Jewish text of the Torah. How many? 237. Dus er zijn 237 variaties van de vertalingen van de Hebreeuwse tekst naar de tekst. The woman said to Yeshua, Our fathers say we should worship on this mountain. en de vrouw zei tot Yeshua, onze vaders hebben gezegd dat wij moeten aanbidden op deze berg. It's the tenth commandment in their Torah. Dat is het tiende gebod in hun Torah. The Jews say we should worship in Jerusalem at Mount Moriah. Maar de Joden zeggen dat wij moeten aanbidden in Jeruzalem op de berg Moriah. You are obviously a prophet. What do you say? Maar, maar jij bent overduidelijk een profeet. Wat zeg jij daarvan? Yeshua gave her an answer that completely stymied her. Dus, en Yeshua gaf haar een antwoord dat haar verbijsterde. She replied in the way that we reply when we either don't agree or we have no idea. Dus, en ze antwoordde op de manier waarop we antwoorden als we niet akkoord zijn of wanneer we geen idee hebben waarover het gaat. She said, well, when the Messiah comes, he's going to tell us all things. <laughs> And zei, ja, wel, als de Messias komt, dan zal hij ons het allemaal wel Till then, I guess we can agree to disagree. And tot, uh, tot, op dat, tot op dat moment kunnen we overeenkomen om niet akkoord te zijn. The shul looks at her and says something that he will never, ever again say to anyone for the rest of his life. uh, antwoordt Yeshua aan iets dat hij nooit voor de rest van zijn leven nog aan iemand zal zeggen. He looked at this Gentile Samaritan woman and hij, said. Hij kijkt naar deze heidense Samaritaanse vrouw en zei. You're looking at the Messiah. Je kijkt hier naar de Messias. Ja! ja! She drops her water pots and runs like a scalded dog back into the city. <laughs> Dus ze gooit haar waterpot weg en rent gelijk een... I found the Messiah! I found the Messiah! Ik heb de Messias gevonden. In the meantime, the disciples are meandering back from town. Eh, eh, in As she goes by, she blows her tallits in the wind. And <laughs> als zij er voorbij komt, dan blaast ze eh, <laughs> in the wind. They get out there and James says, Lord, would you like a little uh, Thousand Island dressing on your Reuben sandwich? <laughs> En dan zegt Jacobus, hier zou je graag een beetje Thousand Island sauce, barbecue sauce, op je sandwich hebben. Says, I've got meat that you don't know of. <laughs> I'm not hungry. Ik, nee, hij zegt, uh, ik heb Uh, you were starving an hour ago. Eh, ik, ik heb eh, iets te onderwijzen waar jij niks van weet. Ik heb, er niet, ik heb geen honger. Maar een uur geleden was je zo hongerig. Don't say there are yet four months before the harvest. Dus zeg mij niet dat er nog vier maanden duurt, duurt voordat de Because there are four months before the fall harvest. Dus want er zijn nog vier maanden voor de, de, de herfstoogst. Turn around and look. Kijk, Turn around and kijk. look. The fields are white already to harvest. Dus de velden zijn al klaar om geoogst te worden. The entire village of Samaritans are coming out when their white is blowing in the wind. Dus de, de hele uh, van de Samaritanen komen eruit. Of white is coming out of the city. Dus een, een, een, een overweldigend wit uh, uh, Massa. komt uit, komt uit de steden. Today, the high priest of the Samaritans know the high priest that spoke to Yeshua. They Van, know who he is by name. Vandaag weten de hoge priesters van Samaria wie de hoge priester is. He is kennen hem bij naam. He is the 50th high priest of the Samaritans, Johannes. Hij is de 50ste hoge priester van de Samaritanen, de Yes. He said, We heard what the woman said, but we didn't believe. Wij hoorden wat de vrouw zegde, maar we geloofden het niet. We've heard your words and we know you are the Messiah. Maar we hebben uw woorden gehoord en we wisten dat jij de Messias bent. It says Yeshua spent two days with those Gentiles. En het zegt dat Yeshua twee dagen doorbracht met die Twice it says he Twee spent keer two days with them. dat hij twee dagen met hem doorbracht. A day with the Lord is as a thousand years. A thousand years is as a day. Een dag van de Heer is als duizend jaar en duizend jaar is als een dag. He opened the eyes of the Gentiles first. Dus hij opende de ogen van de heidenen eerst. That's beautiful. Near the end of his life, he asked his disciples, Who do men say that I am? Dus en aan het einde van zijn leven vroeg hij aan zijn apostelen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Oh, Elijah, John the Baptist come back from the dead, you name it, they call you that. Johannes de Doper die teruggekomen is uit de dood, zeg het maar. There are even people that call you Jesus. Er zijn mensen die <laughs> Jezus noemen. Er zijn zelfs mensen die jou Jezus noemen. Jesus? Jesus? How do you how do you spell that? Hoe spel je dat? And he said to Peter, Who do you say that I am? En hij zei tot Petrus, maar wie zeg jij dat? You are the Messiah, the Son of the Living God. Jij bent de Messias, de Zoon van de levende God. Blessed are you, Shimon. Blessed and blood didn't show this to you. Gezegend ben jij. My heavenly Father showed it. Maar vlees en bloed hebben nu dat niet kunnen openbaren. But maar de Vader heeft het u gegeven. anyone. Maar vertel het aan niemand. Because I must be delivered into the hands of the Gentiles and they're going to kill me in Jerusalem. Want ik moet in de handen van de heidenen overgeleverd worden en zij gaan mij in Jeruzalem doden. But yet he opened the eyes of the, of the Gentiles right at the beginning. Maar hij opende de, de, de ogen van de heidenen helemaal in het begin. Ah. Oké. Okay. Oh, no, I'm already past that. But there, uh, the, the, people in Samaria, since they knew the since they knew the commandments, weren't they actually Hebrews? No. No, they had their had they had their own religious system, and still to this day they have their own religious system. They changed the Torah. Uh, religious system, and tot op deze dag volgen ze dat nog altijd. yeah, maybe we'll be able to get to what became of them because of what they did. Dus misschien komen we tot aan het punt uh, waar we zien wat er van hen geworden is <laughs> Okay. So, then Yeshua continued on up and went to Cana, where he turned the water into wine. Verse 46. Waar hij het water in wijn veranderde in vers 46. A wealthy man from Capernaum came up and said, My son is dying. Please come immediately and pray for him. Dus een rijke man uit Cafarnaum kwam en zei: Mijn zoon is stervende, kom en, en, en bid voor hem. Yeshua said, I'm not going. Go your way, he's already healed. En Yeshua zei: Nee, ik ga niet, ga maar naar huis, hij is al genezen. The man didn't leave that night. He waited till the next day because you don't travel at night. Dus die man vertrok niet, hij wachtte tot de volgende dag, want die reist s'nachts. He, he got halfway home and his servant came and said, Your son is alive and he's well. Everything's fine. Dus en toen hij halverwege was, kwam zijn dienstknecht hem tegemoet en hij zei: Je zoon leeft en hij is, hij, hij is goed. And he said, When did he begin to mend? En, en hij zei: Wanneer begon hij te genezen? Yesterday, about the seventh hour. Dus gisteren ongeveer rond het zevende uur. See, that's how we know he spent the night and didn't go. Dus en dat is hoe we weten dat hij de nacht dat every word is important here. Dus elk woord hier is belangrijk. And so it says, verse 54, this is the second miracle Yeshua did when he came out of Judea. En dan in vers 54 eh, zegt het, dit is het tweede mirakel dat Yeshua deed, deed als hij uit Judea kwam. Here's the riddle. What's the first miracle? Wat is het eerste mirakel? changing from of the water into wine. No, he changed the water into wine at Cana before he went to Judea. Ja, hij veranderde de, het water in wijn voor hij uh, naar Judea ging. He was there for Passover and then baptisms and then he left and went up into the Galilee, right? Dus hij was daar voor Pesach en he, dan. Uh, he comes out of Judea in the third verse of chapter 4. Hij komt uit Judea in het derde vers van hoofdstuk 4. What's the first miracle? Wat is het eerste mirakel? That's right. Telling the woman everything that she did, and that opened the door for all the Samaritans. Ja, dus hij profiteerde aan de Samaritaanse vrouw en opende de deur voor de hele heidense wereld. Ah, chapter 5, verse 1. Hoofdstuk 5, vers 1. Now we find out why he couldn't waste any time going and healing this young boy. Dus nu begrijpen we waarom hij geen tijd kon verspillen om die jongen te gaan genezen. There was a feast of the Jews. Yeshua went up to Jerusalem. Er was een, een Joods feest en Yeshua ging naar Jeruzalem. What's the feast? Wat is dat feest? Passover. Here's Passover. Here's the feast of unleavened bread, uh, the Nicarean first fruit harvest. Eerste, eerste, eerst van de eerstelingen. Okay, and so then we count one, two, three, four, five, six, seven Sabbaths. Seven Shabbaten. It's the feast of Shavuot. Feast van Shavuot. That's why he doesn't have time to go down to Capernaum. Dus daarom heeft hij geen tijd om naar Capernaum te gaan. Now he goes to the pool of Bethesda on the Sabbath before the feast of Shavuot. Nu gaat zij naar de uh, pool van eh, Bethesda the, op de Shabbat. How many voor been to the pool of Bethesda? You saw a fraction. It is over four soccer fields in its size. We hebben er maar een klein stukje van gezien, want het is meer dan vier voetbalvelden groot. There are five porches. Er zijn vijf These are the porches, these big Roman porches, where they can roll out shade coverings for the entire Colosseum. Dus dat zijn uh, van die grote Romeinse poorten waar ze overdekkingen kunnen over uitrollen om dat, uh, eh, dus een colosseum te overschaduwen. On the Sabbath, just before the feast of Shavuot, there are hundreds of thousands of people that have come from all over the world to be there every year. Dus elke eh, dus op die Shabbatweek voor Shavuot heb je honderdduizenden mensen die daar naartoe komen elk jaar. And at that pool there would be tens and twenties and thirties of thousands of people resting around the pool on the Sabbath day. Dus en op die Sabbatdag zou je 10, 20, 30.000 mensen die daar lagen te rusten rond die pool op de Shabbat. Yeshua was walking around the pool and there was a man who's been laying there lame, unable to walk for 38 years. En dus Yeshua wandelt rond die pool en hij ziet daar een man die al 38 jaar lam is en niet kan eh, stappen. He said, "Would you like to be healed?" En hij zegt, zou je willen genezen zijn? The man said, Well, every time I try to get on the water, when the water boils up, then somebody else gets in front of me and I can't get in there. And Yeshua said, I didn't ask for a bunch of lame excuses. Dus en de man zegt, ja, ja, maar elke keer als het water begint te bewegen en ik wil opstaan, dan is er altijd iemand voor mij die daarin gaat. En Yeshua zegt, ik heb je niet gevraagd voor een hoop stomme excuses. Ik heb gevraagd of je wil genezen. You want to be healed? Wil je genezen worden? En zo, so, he healed him on the spot. And then he told him to break rabbinic law. And then uh, zegde hij hem om de rabbijnse wet te breken. It is the law of the Eruv. And that is the de wet van de Eruv. I'm not going to tell you the modern version that I have to live with in my community. Dus ik ga je niet de moderne versie vertellen waar ik mee te maken heb in mijn gemeente. I'm going to tell you about the law of the Eruv back at that very moment in time. En dus ik ga je over de wet van de Eroef vertellen in die moment in tijd. Weet iedereen wat de Eroef is? Dat is de afstand die je mag gaan zonder iets te dragen. On Friday, before the Sabbath, you fill a basket with articles from your house. Dus op vrijdag, voordat de Shabbat begint, vul je een mandje met dingen van, van in je huis. You walk a Sabbath day's journey. En je doet the afstand van een sabbatdag. And you put one of the articles from your house down. En je legt één van de artikels uit, uit je huis neer. You walk another Sabbath day's journey and put another article down. En je gaat nog een sabbatdag verder en je legt nog een artikel neer. You put another article down another en nog één. En nog één. how long is a Sabbath day's journey? Hoe lang is de, hoe ver is de reis van de Shabbat? someone look it up real fast in the Torah. Als je iemand uh, kan, dat, kan iemand dat vinden in de Torah? Second Opinions chapter 14. <laughs> tweede, tweede opinion. No such thing. The dat, Pharisees made it up. Dat, dat, zoiets bestaat gewoon niet. Dat is iets as van well als, as the law of the eruv. En dat is dus de wet van de Eru. Okay? Now, on the Sabbath day, the following day. Nu op de volgende dag op de Shabbat. Everything from your house to that last article. Dus alles vanaf uw huis tot aan dat laatste artikel. It could be six Sabbath days journey away. Dat kan dus zes uh, eh, Sabbatdagreizen weg zijn. It's now your house. Dat is nu je huis. You can carry anything you want. Daar in je huis mag je dragen wat dat je wil. Drums, anything. Drums, het is eender wat. Je mag je niet Because Want dat is allemaal je huis. Who can't carry anything on that day? Maar wie kan er niet, mag er niets dragen op die dag? Somebody who was lame the day before oh, and couldn't go through all of this nonsense. Oké, okay, ah, dus ah, wie kon er niks dragen op die dag? Iemand die de hele tijd lam was geweest en kon al die, no en die nonsens niet kon volgen. Yeshua told this man to pick up a bamboo mat that weighs less than my jacket. Dus en Yeshua zei aan die man om een bamboemat op te pakken die minder weegt dan mijn vest. And it says, verse 16. And it zegt daar in vers 16. Therefore, the, the, the Pharisees sought a way to persecute and to slay Yeshua. Dus daarom staat er daar in vers 13 dat, uh, of 16 dat de uh, Farizeeën Yeshua zochten te vervolgen en te en te, eh, te doden. Why? Because he is breaking their laws. Waarom? Omdat hij hun wetten overtreedt. When they make takanot, Almighty God is required to obey their Als decision. zij maken, is de Almachtige, uh, dus moet hij zich daarmee akkoord verklaren. And it could be heard Yeshua say under his breath. En je kunt Yeshua zo onder zijn neus weg horen zeggen. Yeah, right. <laughs> dat je van hier. Ja. See how far that one goes. En we zullen zien hoe ver dat rijdt. The next day he's up on the Temple Mount speaking to a multitude. En de volgende dag is hij daar op de Tempelberg aan het spreken tegen een massa menigte. Verse 35. Vers 35. He was speaking of the testimony of John the Baptist. Hij sprak over het getuigenis van Johannes de Doper. John was a burning and shining light. Dus Johannes was een brandend en schijnend licht. Past tense. In het verleden. You were willing to rejoice in his light for a season. Dus je was bereid om eh, in zijn licht te wandelen voor een seizoen. Why is he speaking of him in the past tense? Waarom spreekt hij daar in de verleden tijd over? He is not going to be killed until the end of the summer. Yeshua is going to find out about it when he feeds the 5000. Dus hij gaat niet gedood worden tot, tot aan het einde van de zomer als eh, Yeshua de 5000 aan is en, dat, uh, en daarover ook. This is when Yeshua finds out that he, that John was put in prison while Yeshua escaped and went up into the Galilee. Dus dat is wanneer Yeshua uh, uh, ervaart, dus dat uh, Johannes opgepakt is en in de gevangenis is gezet als hij ontvlucht is in de Galilea. And after Shavuot, John is completely silent. En na Shavuot is Johannes compleet stil. Zwijgen. Now Matthew, Mark, Luke begin their testimony. En nu beginnen Matthäus en Marcus hun getuigenis. Everyone turn to Matthew chapter 4. Gaat iedereen naar Matthäus hoofdstuk 4. The last verses of chapter 3. Dus de laatste versen van hoofdstuk 3. talk about what happened when he was baptized. erover wat er gebeurde toen hij gedoopt werd. Verse 17 says, The voice from heaven, this is my beloved son. Dus vers 17 zegt dat de stem eh, vanuit de hemel zei: Dit is mijn geliefde zoon. Chapter 4, Yeshua goes into the wilderness. Hoofdstuk 4, Je Yeshua gaat in de wildernis. After the, after the temptation is over, vers 11, the devil left him and the angels came and ministered to him. Eh, vers 11, nadat de verleiding voorbij is, verlaat de duivel hem en de engelen komen uh, om hem te redden. Okay? As I said, Matthew wasn't there. Mark and Luke were not there during the temptation in the wilderness. Dus eh, Marcus en Lucas waren er niet bij gedurende de verleiding in de wildernis. Verse 12. Verse 12. Now when Yeshua find out, found out that John has been put into prison, he left and went into the Galilee. Dus als Yeshua dan hoort dat Johannes in het gevangen plaat is, vertrekt hij en hij gaat naar Galilea. When did he find out John had been put into prison? Wanneer uh, hoorde hij dat Johannes in gevangen gestopt was? When he went back up to the feast of Shavuot. Als hij terugkeerde voor het feest van Shavuot. The cell phone reception was terrible. They couldn't get a message to him otherwise. Dus, dus de gsm ontvangst was zo slecht, ze konden hem niet anders verwittigen. Then verse 13. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum. En dan vers 13, hij, eh, als hij Nazareth verliet, verliet, kwam hij en hij verbleef in Capernaum. What do you mean, leaving Nazareth? Wat, wat bedoel je? How do we find Nazareth out when he was in Nazareth? Hoe, hoe weten we wanneer hij in Nazareth was? See, these are just broad, sweeping strokes. He wasn't there. Dus dat, dat zijn maar grote... weet ik veel. Uh, dus hij... Wat? hij was daar niet. Ah, so, let's go to Luke. Dus laten we naar Lucas gaan. Luke chapter 4, verse 13. Lucas hoofdstuk 4, vers 13. When the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Dus als de duivel al zijn verleidingen had toegepast, ging hij van hem weg voor een seizoen. And then we have a summary statement. En dan hebben we een samenvatting. Okay? And now verse 16. En nu vers 16. He came to Nazareth where he had been brought up and his custom was He went into the synagogue on the Sabbath and stood up to read. Hij ging naar Nazareth zoals zijn gewoonte was en hij ging eh, daar in de synagoge. This is now the incident where he leaves Nazareth and moves to Capernaum. Dat is nu dat incident waar hij Nazareth verlaat en gaat naar Capernaum gaat. just enough time to tell you this though. Ik heb nog juist genoeg tijd om u dit te vertellen. The Pharisees were the ones who started the synagogues. Dus, dus de Farizeeën waren degenen die met de synagogen begonnen. You can read any portion of the Torah or prophets when you stand up to read in the synagogue. Dus je kan gelijk welk deel van de Torah lezen als je recht staat in de synagoge. It's a very interactive forum. Het is een zeer uh, interactieve vorm. But you must read three complete sentences, or what we would call three complete verses. Maar je moet minstens drie volledige versen lezen. Dat is een vereiste. That is the law in the synagogue. Dat is de wet in de synagoge. Second opinion? You no, no, no. This is according to Pharisee law. Dus dit is. Uh, yes, <laughs> right. Second opinions. Yeah. Ah, ah. Okay, I gotcha. I get you Right, it's not in the Torah. This is according to rabbi's law, and they were the ones that started synagogues. okay, dus dit is niet in de Torah, maar dat is volgens de Fariseese wet. En zij waren dus de baas in de synagoge. Yeshua took the scroll of Yeshayahu, found the place where it was written. Dus uh, Yeshua nam de rol van uh, Isaiah en hij... Uh, plaats En hij vond de plaats waar geschreven was wat. Okay, stay with me now. Don't lose it. Dus blijf nu heel dicht bij mij, verlies het niet. Vers 18. Vers 18. The Spirit of the Lord is upon me. De, de geest van de Heer is op mij. Because he has anointed me to. Want hij heeft mij gezalfd om. Several things, he says, and then verse 19. Verschillende dingen, en dan vers 19. To preach the acceptable year of the Lord, and he closed the scroll and handed it back to the rabbi. En om het, eh, het aanvaardbare jaar van het aangename jaar van de Heer te prediken, en dan geeft hij de scroll terug aan de rabbi. And every eye was fastened on him. En elk oog was op hem gevestigd. He read one and a half sentences and stopped in the middle of a sentence and sat down. He just broke rabbinic law. Dus hij las aan de blauwe vers en stopte na anderhalve vers en zette zich neer. Dus hij brak daar de eerste rabbijnse wet. And then he said, This day is this scripture fulfilled in your ears. En zij op deze dag is dit schriftgedeelte vervuld in uw oren. Why could he not read the rest of that sentence even? Waarom kon hij zelfs de rest van die zin niet lezen? To preach the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. Um dus de, het aangename jaar van de Heer te prediken en de dag van de wraak van onze Heer, van onze God. He did not come as the conquering reigning king to rule the earth with a rod of iron. Hij, hij, hij beloofde niet. Hij is niet gekomen om de wereld te regeren met een ijzeren staaf. Hij was nog niet gekomen om de wereld te regeren met een ijzeren staaf. If I don't wear her out, I'm going to feel bad. <laughs> She's doing the hard part. I only have to say it and think it once. <laughs> he breaks the law, but he says, I, this day is fulfilled. Dus hij breekt de wet, maar hij zegt, deze dag is vervuld. And so they invited him to a stoning party right after Shabbat. <laughs> and this is the amount of uh, a een, steen, een stenen And uh, verse 30, passing through the midst of them, he went his way and he came to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the Sabbath day. And dus uh, ging hij verder naar... Uh, Capernaum en onderwezen zijn op de Sabbatdag. See, John is going to be completely silent. Maar daar gaat John, Johannes volledig stil zijn. Matthew, Mark and Luke are going to show the day by day what happens as he begins his ministry in the Galilee. En dan gaan Marcus, Le, eh, Matthäus, Marcus en Lucas eh, dag na dag vertellen wat er gebeurt als hij zijn bediening daar in de Galilea begint. you. Okay. Now we gotta. Oh. Oh boy. <laughs> oh man, there's just so many freshers. okay. Okay, now I'm gonna go to the end of the summer. Dus nu ga ik verder tot aan het einde van de zomer. The disciples are going to leave the fishing business behind. Dus de apostelen gaan hun vishandeltje eh, achterlaten. And this is going to happen over about a three-week period of time. En dat gebeurt in ongeveer drie weken tijd. They don't all follow Yeshua immediately and leave the fishing business. Ze volgen Yeshua niet onmiddellijk en laten hun handel. I'll, I'll save some stuff for later. En ik, ik zal nog bewaren voor later. Oh, let me go back. Let me show you something. John shows the Messiah going up to each one of the feasts of the Lord. En Johannes die toont de, de Messias die gaat naar elk van de feesten des Heren. The rest of the gospel authors cover all the other time. En, de rest van de uh, eh, evangelieschrijvers uh, eh, behandelen al de andere tijd. Until we ramp up to the last week the death, burial, and resurrection, and they all join in together. Tot eh, we de laatste week bereiken en dat ze allemaal dus eh, met elkaar gaan aansluiten. At the end of the summer, they all join up for the one miracle recorded by every single gospel author. Dus aan het einde van de zomer komen ze allemaal samen voor dat ene mirakel dat bij elke eh, eh, gerespecteerde schrijver beschreven wordt. This is incredibly important. Dit is ongelooflijk belangrijk. Listen again. Luister goed. One miracle recorded by all four gospel authors. Dus één mirakel dat door alle vier uh, eh, evangelieschrijvers geschreven is. This gives us a moment in time in which all the gospels can be synchronized with absolute perfection going both ways. Dus dit één dit ene moment uh, geeft ons uh, een, een, beschrijving van alles wat absoluut kan gesynchroniseerd worden met alles wat er voor de rest gebeurt. And it's the feeding of the 5000. En dat is dus het voeden van de 5000. Oké, oké. where are we? Okay, let's do the feeding of the 5000 very quickly here. Dus laten we vlug het, uh, het voeden van de 5000 vlug overlopen. Hebben jullie nog een minuutje? Oké, okay. ja? See, I have to do this like this is the only time I ever get to do this. Dus ik moet dit doen alsof het de enige tijd is dat ik dat ooit kan doen, want het zou kunnen dat. I have no guarantee that I'm going to be around until the return. Dus ik heb geen garantie dat ik hier nog dat ik nog op de wereld zal zijn voor hij terugkomt. Everyone that I know of that has said the Lord said they're going to be around until His return, they're all dead now. Yeah. <laughs> Dus ik ken eh, er genoeg die gezegd hebben, ik, uh, de Heer heeft gezegd dat ik er nog zal zijn en wanneer Hij terugkomt en die toch allemaal <laughs> dood zijn. So I'm not going to say anything like that. <laughs> Dus ik ga niet zoiets zeggen. I don't want to get hit by any stray lightning bolts. ik niet door bliksem geraakt worden. Okay. Matthew, Mark, Luke, and John, Yeshua feeds 5,000 about two weeks, well, two weeks and three days before the Feast of Tabernacles. Dus uh, alle vier de eh, schrijvers schrijven dus dat Yeshua 5,000 voeden, uh, drieënhalf weken voordat de eh, feest feesten er zijn. Right after the feeding of the 5,000 in Matthew, Mark, and Luke, the next thing is he's at the Feast of Tabernacles. Dus onmiddellijk na dat voeden van de 5000 is in alle vier de Gospels dat hij op het feest van Shavuot is. The feast of uh, uh or the uh, feeding of the 5000 happens in John chapter 6. Sukkot. Okay. Dus, uh, excuse me, say the okay. The feeding of the 5,000 takes place in John chapter 6. Dus het voeden van de 5000 vindt plaats in Johannes hoofdstuk 6. After the feeding of the 5,000, he crosses the Kinneret at night and gets up to Mount Gennesaret. Dus uh, doorkruist hij de Kinneret en gaat naar de berg Gennesaret? Mm -hmm. Gennesaret. How many of you have been to Gennesaret? Okay, the Jesus boat. Oh, yeah, yeah. Ah, there we go. Ah, See, after they landed, he said, sink the boat so they can find it later. <laughs> Nadat nou, hij daar gekomen heeft, heeft hij gezegd, laat de boot maar zinken zodat ze het later kunnen vinden. I guess you had to be there for that joke to work. Dus ik denk dat je dat moet geweest zijn omdat dat... he heals a multitude there at the beach that day. He, he heals a multitude. Oh ja, dus the hij, hij geneest daar een, een menigte aan, op, eh, op het strand die dag. And he then goes along the shore and gets to Capernaum. En dan gaat hij langs de kust tot in Capernaum. John chapter 6 still, he teaches in the synagogue on the Sabbath day in Capernaum. Maar in Johannes 6 zegt het ook dus dat hij onderwijst in de synagoge op Shabbat in Capernaum. That tells us that the day before not Gerizim dus dat zegt ons dat de dag voor de, de berg Genassar. En the feeding of the 5000 happens on a Thursday. Dat uh, het, het voeden van de 5000 gebeurt op een donderdag. See, there's just a little reverse engineering and all the details are there for us. Dus alleen een beetje terugschroeven om al de details te kunnen ontdekken. That's why I love the Gospel of John. so incredibly precise on these things. Dus daarom vind ik dat dus de, de evangelie zo ongelooflijk precies zijn over deze He dingen. He teaches in the synagogue on the last day and the resurrection. Dus hij onderwijst in de synagoge over de laatste dag en over de heropstanding. Over en over, the last day in the resurrection. The last day, the resurrection. Uh, steeds weer opnieuw, de laatste dag en de verrijzenis. De laatste dag en de verrijzenis. This is the theme of the day of trumpets. En dat is het thema van de dag van de eh, bazuinen. The feast that occurs on a day and hour that no man knows. Het feest dat plaatsvindt op een dag en een uur dat niemand kent. The incredible thing about this is when the sun sets at the end of the Sabbath that evening. Dat is als de zon ondergaat aan het einde van de Shabbat, die avond. The first sliver of the new moon appeared. It was the day of trumpets. Dus de eerste sliver van de nieuwe maan verschijnt. Dat was de dag van de trompetten. Now, John chapter 7. Nu Johannes hoofdstuk 7. Yeshua and his family and disciples are getting ready to go to the Feast of Tabernacles. Dus Yeshua en zijn apostelen maken zich klaar om naar het feest van tabernakelen te gaan. But we've got a little bit of a problem here, ladies and gentlemen. You need to know it right now. En, maar we hebben hier een klein probleem waar, waarvan je nu direct uh, uh, Let's afwerken. Everyone turn to John chapter 6 and look at verse 4 and someone read it for me. Iedereen kijkt naar eh, Johannes hoofdstuk 6 en lees vers 4. Nou, oh, now Passover, a feast of the Jews, was near. Nu was dus het Pesach, het feest van de Joden, nabij. Right after he feeds the 5,000 Matthew, Mark, and Luke, he goes up to the Feast of Tabernacles. Dus na het voeden van de 5000 uh, eh, schrijven uh, Lucas Marcus en Luc schrijven dus dat hij naar het feest van tabernakel gaat. In John chapter 6, he feeds 5000. John chapter 7, he goes to tabernacles. In hoofdstuk 5 uh, eh, voedt hij de 5000 en in hoofdstuk 6 gaat hij naar tabernakelen. <laughs> But it's five days later that Matthew, Mark, and Luke say is that he feeds 4,000 more people. Maar vijf dagen later zeggen Lucas, Marcus en, uh, en Matthäus dat hij weer 4000 mensen in the Galilee. In Galilea. And he's feeding them with leavened bread. En daar voedt hij hen met brood met zuurdeeg. Hold on, just a minute here. We got a problem. Ja, hier hebben we een probleem. It says that Passover is near. It tells us that the leavened bread must be expunged from the entire land of Israel. <laughs> Uh, in Pesach moet weg zijn uit het hele land van Israël. For the seven days of the feast of unleavened bread. want er zijn zeven dagen van, het feest van Ongezuchtheid. During which every male 13 years and up is to be at Jerusalem. Waarin dat elke eh, mannelijke persoon vanaf de leeftijd van 13 jaar in Jeruzalem moet verschijnen. Here Yeshua feeds 5000 men with leavened bread. Hier voedt Yeshua Uh, 5000 mensen met gezuurd brood. Two days later, he's teaching in the Capernaum synagogue. He doesn't go up to Jerusalem. Twee dagen later onderwijst hij in de synagoge van Capernaum, gaat hij niet naar Jeruzalem. Teaches something that has nothing to do with Passover, but has something to do with the Day of Trumpets. Maar en hij onderwijst hun over iets dat niets te maken heeft met Pesach, maar met de dag van de bazuinen. Pharisees from Jerusalem come and confront him on why he is why his disciples are not washing their hands before they eat bread. Dus er komen fariseers die hem confronteren met het feit dat zijn eh, discipelen hun handen niet wassen vooraleer ze brood eten. Die a minute. Hebben jullie nog een minuut? What does it mean to wash hands Wat before you het om handen te wassen voor je brood eet? And someone look it up real quick in the Torah about the requirement to wash your hands before you eat bread. <laughs> Uh, okay, very good. This is how it works. zo werkt het. Dus nergens in de staat er dat er een is. This is, has nothing to do with hygiene at all. Dit heeft helemaal niks met hygiëne te maken. Before you eat bread, you must do this by rabbinic law. Dus voor je eet moet je dat doen uh, volgens de rabbijnse wet. You must have a pot, uh, a, uh, a, a jug that has certain size specifications. Dus je moet een, een kop hebben die bepaalde afmetingen heeft. It must have two handles. En er moeten twee oren aan zijn. You fill it up with water. En je vult dat met water. You take the water cup in your right hand and pour the water over your left hand. Dus je neemt die beker in je rechterhand en je Then giet het water over. Take the other handle, pour it over the right hand. Andere kant. Back and forth. Three, back and forth. Then you haven't washed your hands yet. Dan heb je nog altijd je handen niet gewassen. You must say this blessing. Dan moet je dus die zegening uitspreken. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who has sanctified us by your commandments, commanding us to concerning washing the hands. Dus dan moet je de zegen uitspreken die zegt: Gezegd zijt gij, Heer, eh, koning van het heelal, die ons in your Torah opgedragen heeft van onze handen te wassen. I'd ask you where to find it in the Torah, but it's easier to ask a rabbi. Dus ik kan nu vragen waar dat je dat in de Torah kunt vinden, maar het is veel makkelijker dan om dat aan een rabbijn te Where the king of the universe commanded us to wash our hands. Waar dat de koning van het heelal ons geboden heeft om onze handen te wassen. Rabbi will tell you immediately. En de rabbijn zal het u onmiddellijk zeggen. There is no such commandment. Er is zo geen We made takanot. Wij hebben takanot. We made this law. Wij hebben deze wet And when you do this, you are acknowledging our authority to add and subtract commandments. En als je dat doet, dan, uh, dan uh, uh, geef je toe aan onze autoriteit om toe te voegen en af te nemen van onze commandmenten. Still, I think it's a beautiful way to come before him with holy hands, no? Hmm. No? Recogn- uh, acknowledging that the rabbis have authority to add and subtract commandments Dus je geeft daar is erkenning. no way to Nee. acknowledge him. Dus als je dat erkent, dan That's a je... problem. Dus als je die, dat erkent, dan eh, erken je de autoriteit van de rabbijnen om toe te voegen en af te nemen van de Torah. Ik ga het niet meer Doing something else with the pot may be appropriate. But, but, we say the same bracha when we we say the same bracha when we light the, uh, the Shabbat lights when we welcome the Shabbat. Well, this is the way we do it in Israel. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe. Dus gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal. sanctified us by your commandments. Die ons gezegend heeft door uw geboden. And has given us no such commandment as lighting Sabbath candles. <laughs> en die, oh, eh, ik zou dus, maar dat diezelfde zegening spreken we ook uit als we de kaarsen aansteken op Shabbat. dus in Israël zeggen wij dat die ons niet, geen enkel van die geboden heeft gegeven om de kaarsen aan te steken. But we're going to light them because it reminds us that Yeshua told us to be the lights of the world. Maar we gaan die toch aansteken omdat Yeshua, omdat het ons herinnert dat uh, Yeshua heeft gezegd dat we het licht van de wereld moeten zijn. See, when Yeshua said, Beware of the leaven of the Pharisees. Dus als Yeshua zegt, kijk uit voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Because just a little yeast will turn the whole thing into a monster. Ja, want een heel klein beetje zuurdeeg zal het hele deeg tot een monster veranderen. And he said, the leaven of the Pharisees is there. Take a note. En uh, dus het, het van de, farize van de fariseeën is hun takkenot. So the last thing I'm going to do is acknowledge that they have the authority to add or subtract commandments. Yeshua died to prove that is not true. Dus de, de, het laatste wat ik ga doen is hun autoriteit erkennen om toe te voegen of af te nemen van de Torah. Yeshua is gestorven om dat te bewijzen. So, what Yeshua does when they confront him about their, his disciples, 5,000 of them dus, not doing this thing. <laughs> Dus uh, wat doet Yeshua als uh, hem confronteren met feit dat die 5000 Daniel hebben gedaan. And they came all the way from Jerusalem to confront him. En dat ze helemaal vanuit Jeruzalem zijn gekomen om hem daarmee te confronteren. And it says that they threatened him. En het, er staat dat ze hem bedreigden. And John chapter 7 says Yeshua didn't go up to Jerusalem right away for the feast because en, they wanted to kill him. En uh, Johannes hoofdstuk 7 zegt dat hij niet naar Jeruzalem ging onmiddellijk voor het feest omdat ze dreigden van hem te doden. What did he do when he was confronted face to face by those Pharisees from Jerusalem that threatened him with death? Wat deed hij toen hij van aangezicht tot aangezicht bedreigd werd door die uh, fariseeën die hem met de dood bedreigden? He said, excuse me. <laughs> Het spijt me, Philip, Do you have any more of that bread left? Filipus, heb je nog een beetje van dat brood over? Well, we've got a few loaves. Bring it over here. Breng, hebben we nog een paar, paar stukken? Breng dat maar aan. They divided it up. En ze verdeelden het. And fed 4000 more right in front of them. En gaven er nog 4000 meer te eten. In your face! <laughs> In hun gezicht. You're gonna kill me? What's this! You're dealing with somebody way out of your league. This is the real Yeshua. That is the Yeshua. This is not a flying baby Jesus. is uh, This is not somebody patting little children sitting on his lap. Dus dit is niet iemand die kleine kinderen op hun schouders klopt terwijl ze op zijn school zitten. Wat about that dat? Eh, hm? Eh, ja, de de van de juus Ja. Oké, is dat, dat is nou, dat is oh, Something's not working, isn't it? We have a problem. because the Pharisees. Als The Pharisees from Jerusalem are not even at the Passover. Zelfs de Farizeeën vanuit Jeruzalem zijn zelfs niet op het feest. The the synagogue in Capernaum is filled with people that are not in Jerusalem. Dus de synagoge in Capernaum is gevuld met mensen die niet in Jeruzalem zijn. Something is wrong. Er is iets verkeerd. In chapter 7 he sends his family up to the feast of Sukkot. Dus in hoofdstuk 7 zendt hij zijn familie and naar this, het feest eh, van Sukkot. And this is how the King James version reads here. En dat is hier hoe de King James versie het schrijft. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. En de Passover, een feest van de Joden, was nabij. Oh, what do you notice about the word Passover? En wat merk je hierop eh, met het woord Passover? It's a proper noun. Yeah. the laws of English require that it's capitalized. Dus het is een gewoon eh, woord. Het, het juiste Engels zou vereisen dat het een hoofdletter had. The King James translators are going to minimalize Passover and put it in a case. Dus de vertalers die gaan uh, van Pesach eh, minimaliseren, omdat ze niet weten waar ze het over That's why I spell King James with small J. <laughs> Daarom schrijf ik King James met kleine letters. Furthermore, is it a feast of the Jews? En daarbij is er een feest van de Joden. The feast of Yahweh. They are his feast. Van Yahweh, zijn feesten. But dit This is not how one of the oldest Greek manuscripts on the planet reads. What? Dat is niet hoe dat manuscript eh, eh, staat. Eh, Oké. Ah, this is not. This is not how one of the oldest Greek manuscripts reads. Dat is niet hoe het in de oude Griekse manuscripten staat. In the Lambeth Castle Museum in London is Greek manuscript number 472. In het uh, uh, uh Lambert Museum in Londen is Grieks manuscript nummer 72. H. A. Schribner says it is by far the most important Greek minuscule text in that entire museum. En uh, dus er wordt gezegd dat dat veruit het meest belangrijke Griekse minuscule tekst is in dat museum. Because this comes from a family of manuscripts that goes back before they changed this text. Dus dat komt vanuit een manuscript dat veel ouder is dan de tijd waarin dat ze die manuscripten gewijzigd hebben. And now I'm going to give it to you verbatim. En nu ga ik het u in het, eh, zoals het ah. in realiteit is. In het Grieks. And there's your answer right there. <laughs> <laughs> I guess we don't have to say anything more about that. <laughs> Eh, zullen moeten This is how it reads. is uh, hoe het is. Yeshua went up into a mountain and there he sat with his disciples. And uh, eh, Yeshua die ging uh, in de berg en daar zat hij met zijn discipelen. Shua looked into his eyes and saw a great company come to him, and he said, Philip, where shall we buy bread that these may eat? Dus uh, Yeshua sloeg zijn ogen op en hij zag een grote massa die hem tegemoet kwam. En hij zei tot Filippus, waar zullen we brood kopen dat ze kunnen eten? Anyone notice anything missing? En is er iemand die Every ziet dat er single word in verse 4. En heel het vierde vers is daar, ontbreekt daar. It wasn't erased, it was never there. Dus het, was, het is niet oud geweest, het heeft er nooit geweest. Why was it put there? Waarom is dat daartussen gezet? Poppy Hopi I'll tell you. When I get to heaven, if he's there, I'm going to puke am six Okay. Watch, watch this for, for just a minute. Look Lift up his eyes. Okay. Where is that? Where is that? Okay. All right. Right here is where this takes place. Dus daar is dat wat, wat daar plaatsvindt. Dus die vijf Now remember, for the first 300 years before the Pope, before Constantine became the Pontifex Maximus, the Vicar of Christ, there was not one dissenting opinion. His ministry was about one year. Okay? voor eh, ehm, heel dat gedoe hier gebeurde, uh, voor Constantijn, was er dus geen enkel twijfel over dat zijn bediening maar over één jaar ging. John chapter 2 is Passover, where Yeshua meets Nicodemus. Is Pesach waar Yeshua Nicodemus ontmoet. This is when he first said, Uh, remember when he overturned the tables in John chapter uh, 2? Weet je nog de, als hij de tafels omgooide in Johannes 2? The Pharisees said, "What sign do you show us? By what authority do you do this?" De de, de Farizeeën zeiden, "Wat teken jij ons? Bij welke autoriteit doe jij dit?" They made a talking oath that allowed the merchants to go up on the Temple Mount. Zij hebben een takkenot gemaakt die de uh, handelaren toeliet om op de Tempelberg te gaan. The rabbis even today say that that should not have happened. Dus zelfs vandaag zeggen de rabbijnen dat dat nooit had mogen gebeuren. Yeshua said, I'll show you by whose authority. En Yeshua zei, ik zal je tonen. I'll give you a sign, you get one sign. Ik zal jullie een teken geven, één teken krijg je. Destroy this temple, in three days I'll raise it up. Ik zal deze tempel vernietigen in drie dagen en dan zal ik het terug oprichten. Now they didn't know he was speaking of his body. Maar zij wisten niet dat hij They replied, 46 years has this temple been in building. and you're going to raise it up in three days? Zij, zij antwoordde, 46 jaar heeft het geduurd om deze tempel te bouwen en jij gaat het in dagen erop bouwen. Josephus records that the temple began its reconstruction in 19 before the common era. Dus eh, Josephus die verslaat dat de tempel begon heropgebouwd te worden in 19 voor onze tijdsrekening. The 46th year is 27 of the common era. Dus het 46e jaar is 27 van onze tijdrekening. Get rid of a three and a half year fairy tale and you're going to see something amazing. Dus ga, gooi dat 3,5 jaar sprookje weg en je zult iets verpazend zien. John chapter 2, Passover. Johannes 2, Pesach. John chapter 12, Passover, in which Yeshua is crucified. John, Johannes uh, eh, 12, Pesach var Yeshua gekruisigd Anyone can see that's going to take a little over a year to accomplish, right? Iedereen kan zien dat dat, dat iets meer dan een jaar in beslag neemt om dat mogelijk te maken. If the words of John chapter 6 verse 4 was in the text of John for the first 300 years and there was another Passover here there is nobody that's stupid enough to not know it would take over two years to complete three Passovers. Uh-huh. <coughs> okay, let, us let's, <laughs> let's start over. <laughs> One chunk at a time. Okay. John chapter 2, Passover. Hoofdstuk 2, Eh, Pesach. The first one of Yeshua's ministry. De, het eerste van de bediening van Yeshua. John chapter 12, Passover in which Yeshua is resurrected. Eh, hoofdstuk 12, eh, Pesach waarin Yeshua verrijst. For the first 300 years, everyone said his ministry was about one year. Dus voor de eerste 300 jaar zei iedereen dat zijn bediening in ongeveer een jaar heeft geduurd. Starts with his baptism before Passover. Begin met zijn doopsel voor Pesach. After Passover ends with when he baptizes his followers. En na de volgende Pesach wanneer hij zijn volgers doopt. About one year. Ongeveer een jaar. Now let's add the words and Passover, a feast of the Jews, was nigh. And let's put it right here at the feeding of the 5000. Dus laten we nu die zin nemen die daar was aan toegevoegd dat daar een, een Pesach zou zijn en laten we dat daar plaatsen bij het voeden van de uh, eh, 5000. That makes three Passovers, doesn't it? Dat, dat zijn dan drie uh, Pesachs. Can you have about one year with three Passovers? I assert that those words were never in any of John's text. de eerste 300 jaar nooit in de tekst van Johannes gestaan hebben. And there are ancient texts that exist today that is still not there. En er zijn oude teksten die vandaag nog bestaan waarin het ook niet geschreven is. This was done to artificially extend Yeshua's ministry in order to make the Pope the vicar of Christ. Dus dit werd gedaan om, om kunstmatig de tijd van Yeshua's bediening 3,5 jaar te laten worden, omdat dus de paus de, de vicarie, eh, Do what? I don't see the connection. Um, you yeah, don't get the what's connection? The benefit? No, I don't get the connection. What's the benefit? Oh, you, I didn't tell you the benefit yet. Oh, ik heb eh, dus het voordeel daarvan nog niet uitgelegd. Waarom dus, eh, Jean zegt, ik zie het verband niet. The Pope has to artificially fulfill Daniel's 70-week prophecy. Dus de, de paus moet kunstmatig de 70 weken profetie van Daniel vervullen. It can be proven that from when the commandment of Artaxerxes dus until the Messiah came, when John said, Behold the Lamb of God, is 69 sevens of years. Dus het kan bewezen worden dat van de, from what? van, het, command eh, of dus in chapter 7. Het gebod van uh, dus tot aan de. Until the day that John said, Behold the Lamb of God. Tot de dag dat Johannes zegt, zie het lam van God. Is 483 years to the day. 483 jaar tot op de dag zal zijn. Because Artaxerxes' command, and we leave Babylon yes. first day of the first month. Dus volgens het gebod van What's the Artaxerxes month? moet ze... The month of the Aviv. Dus uh, wat is de eerste maand? De maand van de Aviv. So there are 69 sevens of years dus dan, yes. between 69, those two dates. 69 zevens van jaren tussen die twee dagen zijn. That leaves one seven undone. Yes. Dat laat dus één zeven die, die niet volledig is. The Pope needs it all to be done. En volgens de paus moet het allemaal gedaan zijn. Because until it's all done, the Messiah cannot rule the earth with a rod of iron for a thousand years. Want voordat alles beëindigd is, kan de Messias de aarde niet heersen met een ijzeren And so, since he is the vicar of Christ. En aangezien hij de, de, de plaatsvervanger van Christus is. Then he has got to get these last seven already fulfilled. Moet hij die laatste zeven reeds vervuld hebben. And here is the theology whereby he did it. En hier is de theologie uh, waarmee hij dat gedaan heeft. Jesus' ministry was three and a half years. Dus als de bediening van Yeshua en een half jaar was. Then they went three and a half years into the book of Acts. Dan hebben ze 3,5 jaar in het boek Handelingen geweest. And said that the household of Cornelius, the Roman soldiers. En daar wordt gezegd dat het huisgezin van Cornelius, de Rome, Romeinse soldaten. That fulfilled all prophecy. Alle profetie vervuld heeft. Peter is told to eat St. Bernards, Rottweilers and Chihuahuas off a blanket. Dus uh, er wordt Petrus gezegd dat hij eh, de Saint Bernard eh, honden en de Rottweilers mag opeten. That's their interpretation. Dat is een interpretatie. So obviously the Torah is done away with. Dus uh, vanzelfsprekend is dan de Torah afgeschaft. In this sick, twisted logic. En die ziekelijke uh, de logica. And then Roman soldiers are going to be filled with the Spirit. En dan gaan de Romeinse soldaten vervuld worden met de geest. And uh, less than 40 years later, they're going to come and destroy the temple. And 40 jaar later gaan ze de tempel komen vernietigen. And Rome is going to rule the world. En dan gaat Rome de wereld And the emperor is the Pontifex Maximus and the Vicar of Christ. En dus de, de keizer of de heerser gaat dus de Pontifex Maximus mm. of de, de plaatsvervanger van Christus. Now let me try to show you how they did that. Would you like en laat me je nu zeggen hoe dat ze dat doen. Wil je dat zien? This simplified chart shows from the baptism until he baptizes in the Holy Spirit. Dus deze kaart toont u vanaf zijn uh, uh, eerste doopsel tot hij doopt in de, in de geest. There is nothing that's not accounted for by the Gospels. Er is niets wat, wat de uh, evangelie niet uh, geschreven, beschreven staat. Now I'm going to give you a three and a half year ministry. Nu ga ik u een bediening van en een half jaar geven. But I'm going to come up very short still. Maar ik ga nog veel te kort komen. All right. The first thing that we do Het eerste wat we doen is when we come to the feast of uh, of Shavuot. Als we aan het feest van Shavuot komen. Which is John chapter 5. Wat Johannes hoofdstuk 5 is. And it says there was a feast of the Jews. En waar het zegt dat er een feest van de Joden is. The Pope is going to tell us that's Passover. Dan gaat de, pa, de bazel zeggen, dat is uh, Pesach. A year later. Een jaar later. That means not one gospel author even utters a single word for nearly a whole year. Dus dat betekent dat geen een van de uh, gospelschrijvers daar een, een enkel woord over, over vermeldt. And so then John chapter 5 is not really Shavuot. Maar, it's Passover. Maar dan is Johannes hoofdstuk 5 niet echt uh, Shavuot, maar Pesach. Now, right after that, not a word is spoken until the summertime. En daarna wordt er over niks gesproken tot in de zomer. So at the end of the summer we have the feeding of the 5000. Dus op het einde van de zomer hebben we het voeden van oh, de 5000. But it's not really at the end of the summer now. Maar het is nog niet echt aan het einde van de zomer. We come to the end of the summer, the feeding of the 5000 happens at a feast of Passover. Dus als we aan het einde hiervan komen, is dat voeden van de 5000 so, het feest van Pesach. So now one gospel author says one single thing until we come all the way to Passover again, the first one. En dus geen ene van de gospelschrijvers zegt een woord over wat er gebeurt tot wat, eh, tot we aan het volgende. This is what I eh, call the feast of leavened bread. Dus dat ik, in the Galilee. Wat ik noem het feest van de gezuurde broden in de Galilea. That nobody goes to at Jerusalem. Waar niemand naartoe gaat in Jeruzalem. And then John chapter 7. En dan uh, Johannes hoofdstuk 7. Mark 6. Luke and Matthew 9. Eh, Lucas and Matthäus 9. The next thing that happens is the feast of Sukkot. in the seventh month. Het volgende wat er gebeurt is het feest van Sukkot in de zevende maand. And then we have a day by day, nothing is missing. En dan hebben we dag na dag waaraan niets ontbreekt. That's the nonsense you have to do to get a little over two and a half, or a little uh, over three years. Dus dat is de onzin die dat je moet toepassen om uh, uh, 3,5 jaar of een beetje meer dan 3 jaar te verkrijgen. This is how we do it graphically. En dit is hoe het in eh, praktijk. I divided this up into 70 equal parts. Ik heb dat onderverdeeld in zeven gelijke delen. Right there is where the feeding of the 5000 takes place at the end of the summer daar is waar het voeden van de 5000 plaatsneemt. But really Passover, zomer, maar als echt Pesach is, then we have all this blank canvas without a single stroke by any gospel author for nearly a whole year. Dus dan hebben we daar een heel wit stuk doek waar dat geen, geen woord over staat op staat voor een heel jaar. And then after the feast of leavened bread. En dan na dat feest van zuur, zuur brood. Or Passover, John 6. Of de, de Pesach van Johannes 6. Not another word is written until the Feast of Sukkot, a half year later. Dan is er weer geen woord geschreven tot aan het feest van Sukkot. Een half jaar later. And here's where another Jesus is introduced. En hier wordt een andere Jezus geïntroduceerd. I put Judas's face there. Ik heb het gezicht van Judas daarin geplaatst. Okay. Now we have to go all the way back to John chapter 5 in make hmm. Shavuot Passover. En nu moeten we helemaal teruggaan naar Johannes 5 om uh, Shavuot te zien. Not the stroke of a pen, not a word uttered for nearly a year by anyone. Geen woord door wie dan ook gesproken voor gedurende een jaar door niemand. A whole year Yeshua doesn't say anything. Een heel jaar zegt Yeshua geen woord. His disciples keep fishing. En zijn, zijn apostelen blijven vissen. There's nothing going on worth talking about. Er is niets uh, dat er gebeurt waarover we spreken. Is that really making any sense? Is, is, zit daar enige logica in? Yeah, it doesn't. Oh, oh, so many things. So many things we could do tonight, but we're not going to. There is no so good I was oh, going to do my. Oh, I wish we could do this. Oh, it's not a way to double Hanukkah. Hanukkah is such a treasure. Oh, yes. The sauce help. Oh, okay. Here, here's. I have to show you this song. This is what we'll end Let me ask you something. Zijn mensen die graag naar huis willen gaan? Ja. There's some people that would like to leave, and those that would like to stay, we can continue. Well, I'll tell you what. I think now is a good time to quit. Really, because some of us would yep. really like to continue. Yeah, I bet you would. Let's do it again. Yeah. Let's do it again. Let's uh, let's get a big uh, ballroom and a big auditorium and invite the whole city. Yeah. yeah. <laughs> And uh, yeah, we'll do some singing, some dancing, some celebrating, and uh, some teaching on the Takanote. So so thank you for your patience. That's why I say once I start singing, I can't stop. Yeah. This is just. Jezik begint zu singen, kann man nicht stoppen. So we will save the Havdalah for another time. the Voor de mensen die weggaan, vergeet het bandje niet. Ja, alsjeblieft. Ja. En dan... And we know that just right from the very beginning, you see things such as we have found the we, no, it says we have found the Christ, which is being interpreted as the Messiah. They would not have said that. That is not a report. It's not a quote. We have found the Christ, which is being interpreted the Messiah. Or no, we found the Messiah, which is interpreted the Christ. You know, interpret language